7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de eurolanden zijn het eens geworden over noodhulp aan Griekenland. Als het land bij banken niet genoeg geld kan lenen, treedt een soort vangnet in werking. Dan is wel opnieuw de instemming van de 16 eurolanden nodig om te beslissen over een eventuele lening. Wat de afzonderlijke EU-landen daaraan bijdragen is nog onduidelijk. Het Internationaal Monetair Fonds moet streng toezicht houden op de Griekse aanpak van de schulden. Het Vaticaan veroordeelt beweringen dat de paus niets heeft ondernomen tegen een Amerikaanse priester... die mogelijk 200 dove jongens heeft misbruikt... Amerikaanse bisschoppen wilden dat het Vaticaan actie zou ondernemen tegen de priester. Maar een commissie van het Vaticaan, onder leiding van kardinaal Ratzinger, de huidige paus, vond het belangrijker om de kerk voor een schandaal te behoeden. Zo bleek volgens een Amerikaanse krant uit brieven. Volgens het Vaticaan is er geen sprake van een doofpotaffaire, maar was het pas in 1996 op de hoogte van de zaak. Het Amerikaanse parlement heeft de laatste toevoegingen goedgekeurd op de nieuwe zorgwet. Daarmee zijn nu alle formaliteiten rond de wet afgerond. De zorgwet werd zondag al aangenomen. Uit strategische overwegingen hadden de democraten een aantal toevoegingen in een aparte wet ondergebracht, zodat over de grote wet niet nog een keer hoeft te worden gestemd. De wet voorziet onder meer in een verzekering voor ruim 30 miljoen Amerikanen die nu onverzekerd zijn. Bij Odoorn in Drenthe is vannacht uren gezocht naar een vliegtuigje dat mogelijk was neergestort. Omwonenden hadden verklaard dat ze harde klappen en het geluid van een propeller hadden gehoord. Een zoektocht met onder meer een helikopter leverde niets op.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 inside your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town.